Drie uur. met het NWS Journaal. KLM krijgt 3,4 miljard euro overheidssteun om door de coronacrisis te komen. Volgens persbureau Reuters heeft het kabinet dat afgesproken met de Franse regering... die zelf 7 miljard uittrekt voor Air France. De Nederlandse steun is alleen bedoeld voor KLM en niet voor moederbedrijf Air France KLM. In ruil voor het geld zou Nederland een toezichthouder in het bestuur van KLM mogen benoemen. De ministers Hoekstra en Van Nieuwenhuizen geven vanochtend om 8 uur een persconferentie over de details van het steunpakket. In het Eindhovense stadsdeel Tongoren geldt tot 6 uur vanochtend een samenscholingsverbod. De gemeente is bang voor rellen die jongeren op sociale media hadden aangekondigd. Er zijn vijf jongeren met bivakmutsen opgepakt. Dinsdagavond waren er al rellen in Helmond. Tientallen jongeren gooiden met stenen en staken vuurwerk af. De Amerikaanse countrygroep Dixie Chicks heeft de naam veranderd in The Chicks. De bestverkopende vrouwenband in de VS kreeg al jaren kritiek op het woord Dixie. Het verwijst naar de zuidelijke staten die tijdens de Amerikaanse burgeroorlog streden... tegen de afschaffing van de slavernij. Nu de discussie over racisme in de VS weer is opgeleid... besloot de groep de naam te veranderen. Eerder veranderde een andere countrygroep de bandnaam al van Lady Antebellum in Lady A. Omdat ook Antebellum een link heeft met het Amerikaanse slavernijverleden. Liverpool is kampioen van Engeland geworden. De club van Jorginho Wijnaldum en Virgil van Dijk kan niet meer worden ingehaald... omdat Manchester City gisteravond met 2-1 heeft verloren van Chelsea. Het is voor het eerst in 30 jaar dat Liverpool kampioen van de Premier League is. Het weer vannacht niet veel kouder dan 18 graden. Overdag opnieuw een zonnige dag bij 29 tot lokaal 33 graden.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 you really want to Zeg maar als je gaat, vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij nooit weg van jou Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld Nu lig ik hier bij jou En zeg wat is er nou het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was dat denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt was waarom het werd. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat, vergeet me niet. Ik moet lachen Ik wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van know it's subject to my status I know I'm misbehaving Been wrapped up in your pain acting, but here's the thing I'll never win playing with your heartstrings Dishonesty, unlock me I'll be waiting if you want me walking down the street singing.